Katrien Straatman met het NOS Journaal. De geplande staking van beveiligers bereikt tussen de bonden en de werkgevers. Ze krijgen een loonsverhoging. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en het verkorten van de werktijd. De beveiligers waren van plan om volgende week dinsdag de hele dag op Schiphol het werk neer te leggen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemt het filmpje van de man die Geert Wilders met de dood bedreigde weerzinwekkend. In een vrije democratie staan we niet toe dat mensen andere mensen serieus bedreigen, zei hij. Grapperhaus was gisteren juist op werkbezoek bij de politie in Apeldoorn, waar dreigingsanalyses worden gemaakt van sociale media, toen het filmpje van de 26-jarige moslim uit Pakistan binnenkwam. Te zien is dat de man Wilders bedreigt vanwege de cartoonwedstrijd die de PVV'er over de profeet Mohammed wil houden. De omzet van RTL Nederland is in de eerste helft van dit jaar gestegen met 6% en komt daardoor uit op 241 miljoen euro. Ook de bruto winst is hoger. Hoewel er minder televisie wordt gekeken, wordt er meer uitgegeven aan televisiereclame en daar profiteert het mediabedrijf van. Ook de online diensten van RTL raken meer in trek. Bij het bedrijf waren eerder dit jaar nog grote zorgen vanwege de dalende kijkcijfers en minder advertentieinkomsten. Aston Martin gaat dit jaar, later dit jaar naar de beurs in Londen. Het automerk, vooral bekend van de James Bond films... is nu nog in handen van investeerders uit Italië en Kuwait. Verwacht wordt dat Aston Martin bij de beursgang... ongeveer 5,5 miljard euro waard zal zijn. De autobouwer maakt de laatste tijd weer winst... na zeven keer eerder failliet te zijn gegaan. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien het land binnen. In het oosten en noorden schijnt eerst nog de zon.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 De hele dag. Is dat zo? Ja, echt de hele dag. Oh, wordt het niet afgebroken? Nee, nee, echt oh. niet. Echt niet. Oh, jammer eigenlijk. <laughs> nee hoor. Na twee ophouden. <laughs> Goed, nou, dit is eh, dus wederom. We zijn er weer. Gisteren even niet. Heeft even wat ons betreft radio stilte gehad. Maar vandaag zijn we er weer. Morgen ook trouwens. En... Ja, wat hebben we allemaal? Nou, we hebben weer een heel, vol programma. Bomvol. Ja, bom. Wat, ligt er een bom? Nee, nee, nee, nee. Oh. Nou, dat is weer het kwestie van het blauw achter grijs en het grijs achter blauw, hè? <laughs> nou, fijn weer hier te zijn. Is dat zo? Ja, vind ik wel leuk. Oh, waarom vind je dat leuk? Nou, omdat... eh uh, dat is een hele goeie. Ja. Nee, maar het is toch leuk om, om gewoon iets te vertellen over cultuur... en naar, naar lekkere muziek te luisteren. En eh, we hebben een paar leuke gasten zo direct. Oh? Ja. Zo? Maar ga ik nog niks over zeggen. Oh. Je houdt het geheim. Geheim. Ik weet het. Nou. Als ik het nou zeg. Nee, nee zeg het nee, niet. Nee, nee, nee, nee. Oké, nou dan gaan we muziek draaien. Te doen gebruikelijk beginnen we met de 3 in 1 zoals dat sinds een paar weken zo is. 3 in 1 beginnen we mee. Dan de eerste artiest in het licht. Tweede uur volgt de tweede artiest in het licht. Jawel, want het is allemaal niet te geloven. Vijf minuten van Ron hebben we ook nog. En, eh, ben benieuwd. Ja, ik ook. Leuk. Ben benieuwd wat je er weer van gebakken hebt, Ron. <laughs> dat is de eerste keer, hè? Ja, ja, ja. Je zal, wel, je, je zal wel nerveus zijn. Ik ben benieuwd Dat snap ik. Zullen wij eens muziek gaan draaien? Ja. Nou. 3 in 1 in 1. En die is vandaag van Bob Dylan. You must remember this.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 All I really wanna do is, baby, be friends with you. fight with you, frighten you, or uptighten you, drag you down or drain you down, chain you down or bring you down. All I really wanna do is, baby, be friends with you. up, shock or knock or lock you up, analyze you, categorize you, finalize you, or advertise you. All I really wanna do is, baby, be friends with you. race you, race or chase you, track or trace you. Or disgrace you, or displace you, or define you, or confine you. All I really wanna do is, baby, be friends with you. can make you spin or do you in. Ah, select you or dissect you or inspect you or reject you. All I really wanna do is, baby, be friends with you. shake or shake or forsake you out. I ain't looking for you to feel like me, see like me, or be like me. <laughs> All I really wanna do is, baby, be friends with you. driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm. kicks his bedroom window. It is made out of bricks. The National Guard stands around his door. for Maggie's ma no more. No, I ain't gonna work for Maggie's ma no more. Well, she talks to all the servants about men and God and law. Everybody says she's the brains behind Pa. She's 68, but she says she's 54. is no more leaving, I just get bored. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Ja, de Three Sides of Bob Dylan zou je kunnen zeggen. Dat uh, vond ik wel leuk. Ik denk, ik ga gewoon dus... In drie hele verschillende dingen eh, van Dylan laten horen. De laatste tijd is hij veel bezig met... Uh, met, met, eh, ja, met, met croonen, zeg maar. een beetje jazzy standards opnemen. met zijn huidige stemgeluid. nou <laughs> heeft hij nooit zo'n erg mooie stem gehad. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. In ieder geval, dat doet hij tegenwoordig veel. En ja, daarnaast. Dat was het eerste stuk wat u hoorde. Dat was uit de film... Goh, heet die film nou ook weer? Oh ja, Casablanca was dat. Casablanca, uh, ja, en eh, Don't Play It Again, Sam. En zo weet ik het allemaal niet. Eh, dus dat was het eerste nummer. En het tweede nummer, dat was All I Really to Do. Dat was dan uit zijn beginperiode, zeg maar uit zijn akoestische periode... met zijn gitaartje en zijn mondharmonica. En het derde nummer, ja, dat was eigenlijk weer Dylan die tegen alles aanschopte wat, uh, wat folk was in die tijd. Ze verguisden hem ook op een gegeven moment dat hij elektrisch ging. En eh, toen werd hij bij alle folkpuristen werd hij gewoon afgeschreven. Maar ja, kreeg wel weer een heel nieuw publiek erbij natuurlijk. Een meer uh, eh, rockgetint publiek. En dat was dan natuurlijk Maggie's Farm. Dus As Time Goes By heet het eerste nummer trouwens. Ja, het schiet me zomaar weer te binnen. As Time Goes By. En eh, dat was natuurlijk uit die legendarische film met eh, eh, Lauren Bacall en Humphrey Bogart. En die film die heette Casablanca. En daaruit die prachtige zin zegt... Don't play that song again, Sam. Weet je wel, ja, dat is zoiets. <clears throat> maar goed, dat was hem. En Bob Dylan dus geboren als Bob Allen Zimmerman. Dat gebeurde op 24 mei 1941. Dus eh, de man is intussen ook al 67. Nou, nou, die gaat hard. En eh, zeg ik dat goed? Nee, 77. Laat ik het even goed zeggen. Kom. Hé, hey, Jansen, Rekel. 77 is hij al. En eh, nou ja, hij is nog steeds bezig. En dat is toch wel heel erg leuk. Goed, Bob Dylan dus. En... Ehm, na Bob Dylan gaan we naar de artiest in het licht. Ja, want we hebben vandaag ook weer een hele belangrijke jarige. Ja, zeker wel. Nou, oké, eh, dan gaan we dat dus even doen. Artiest in het licht, die moet nu komen. Als het goed is, ja, wel. Artiest in het licht. Michael Jackson, ja. Oftewel, de king of pop. Twee nummers van hem. Hoor maar, lekker. Ik heb gekozen voor een mooie en voor een... Nou ja. Hè? Deze vind ik gewoon mooi. Michael Jackson. Het zou 60 geworden zijn vandaag. Oh. through the cold. <laughs> Lijkt jou hoor. Nou, nee. klik ik zo eng. Nou, bijna wel, hoor. Oh, eh, als je lacht wel. <laughs> Oké, nou, Michael Jackson dus, eh, dames en heren. Eh, we kennen natuurlijk allemaal zijn eh, verhaal. Hij werd geboren op 29 augustus 1958 in het plaatsje Gary, Indiana. En hij overleed op eh, hij overleed in Los Angeles. En dat gebeurde op 25 juni 1900, 2009. Eh, dus eh, hij is net geen 51 geworden. En ehm, ja, de, hij zou vandaag dus 60 geworden zijn. En ja, zijn carrière begon natuurlijk met zijn broertjes als de Jackson 5. Dat stel werd ontdekt door Diane Ross. En eh, daardoor kwamen ze aan hun eerste eh, platencontract bij eh, Motown. En ja, toen begon het. Hè. De eerste grote hit was I Want You Back. Tweede hit was ABC. En toen kwam hij ook solo met plaatjes zoals bijvoorbeeld Ben. Natuurlijk. Hè? En eh, ja, nou ja, goed. Toen ging hij ook later natuurlijk solo. En toen kwam het album Thriller. En uh, dat was eigenlijk gewoon een... Eh, ja, men zegt de meest verkochte plaat aller tijden. Ik weet dat niet. Kan, kan dat niet controleren. Er zijn er in ieder geval geloof ik zo'n 65 miljoen van verkocht. En dat is best een aardig aantal, zal ik zeggen. En eh, hij wordt hier eh, bij, eh, hoe heet het, Wikipedia ook genoemd als componist. Ik denk toch dat hij heel erg schatplichtig is. Vooral aan Quincy Jones, die zijn beste werk produceerde en ook veel arrangeerde. Dus dat is toch wel heel belangrijk. En uh, nou ja, toen zijn populariteit uh, tanende was... en dat gebeurde na Thriller eigenlijk... toen zakte het allemaal een beetje in. En uh, ja, toen werd eigenlijk meer de nadruk gelegd... op zijn toch wel heel excentrieke levenswijze. Eh, hij sliep in zuurstoftenten en zo. En hij werd zelfs nog beschuldigd van dingen met jongetjes. En nou ja, dat is nooit bewezen. Dus dat moet je ook niet te lang bij stilstaan. Men beschuldigt wel meer mensen van dat soort dingen... die achteraf nooit bewezen kunnen worden. Maar... eh um, en nou ja, er, is zelf wat te vertellen over Michael Jackson. Ehm, dus eh, laten we het hierbij laten. Want anders dan kom ik in tijdnood. Dat ook nog eens een keer. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Ja, en wat voor nieuws. Op de A200 in de richting van Haarlem is gisteravond een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij is één persoon om het leven gekomen. De weg is geruime tijd afgesloten geweest. Het verkeer vanaf de A9 kon ook niet de A200 naar Haarlem op. Alle verbindingswegen waren afgesloten. Het verkeer is omgeleid via de N205 richting Haarlem. Dan hebben agenten gisterochtend flink wat hardrijders op de bond geslingerd... op de A9 van Alkmaar naar Haarlem. Bij een controle op de snelheidsovertredingen... waren er maar liefst 38 automobilisten die 30 kilometer te hard reden. De controle vond plaats op het gedeelte van de A9 waar 100 km per uur gereden mag worden. Twee automobilisten overschreden de snelheidslimiet met meer dan 50 km per uur... waarna hun rijbewijs is ingenomen. Een scooter die geparkeerd stond bij een flatgebouw aan de PC Boutenstraat in Haarlem... is dinsdagochtend vroeg in vlammen opgegaan. De brandweer heeft de felle brand geblust, maar kon de scooter niet meer redden. De brand werd e- even voor half vijf ontdekt. Bij aankomst van de brandweer schoten metershoge vlammen de lucht in. De politie heeft de eigenaar van de scooter nog niet kunnen achterhalen... omdat het nummerbordplaatje door de hitte is weggesmolten. Ook is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand is geweest. Dan nog een brand. In de Plantanenlaan is gisteren een zolder afgebrand. De brand werd rond 12 eh, uur ontdekt door buurtbewoners. Meerdere brandweerwagens zijn opgeroepen omdat de brand uitslaand eh, zou zijn. Bij aankomst van de brandweer dreef de zwarte rook uit de woning. De brandweer wist de brand snel te blussen, maar de schade is groot. De brand is waarschijnlijk ontstaan door werkzaamheden van de loodgieter eerder op de dag. Op het moment van de brand was er gelukkig niemand in de woning aanwezig. Dan het laatste bericht. De geplande staking door beveiligers op Schiphol volgende week dinsdag is van de baan. De bonden Unie, eh, Security, FNV en CNV hebben een akkoord bereikt... met de werkgevers van de eh, beveiligers op de luchthaven.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 Ofwel regenen met een wisselende intensiteit. De wind waait zwak uit, uit uiteenlopende richtingen, dat is hem. En de temperatuur stijgt naar maximaal 19 graden. Vanavond is er nog wat kans op regen, maar al vrij snel wordt het droog en klaart het op. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en lokaal is een bui mogelijk. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten en de temperatuur stijgt wederom naar 19 graden. Vrijdag is er ook nog een bui mogelijk, maar geregeld schijnt ook de zon. In het weekend blijft het droog met flink wat zonneschijn. Maar zaterdag trekken er ook nog wolkenvelden over de regio. De wind waait zwak uit... E uit e- de wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen. Daar gaat hij weer. En de temperatuur gaat weer omhoog. Dank wel. Vrijdag wordt het 19, zaterdag 21 en zondag, jawel, 23 graden. En dat was het weer. was es lebt. Ja, en dat was dan eh, het liedje van de Sidekick. En dat, eh, dat was Hans Dulfer met... Eh, Onmiskenbaar toch, Hans? Oké. En, nou, heet het ook weer? Oh ja, Unsafe at Any Speed. Oké. Ja, nou, voor de liefhebbers. Ja, we hebben eventjes een telefonisch interview. Ja, want in het cultuuruur wat we altijd doen... heb ik nou iets speciaals. Want ik, ik, lees dus alles over het Nestival... En niet het Festival, nee, het Nestival. En eh, daar hebben we natuurlijk een heleboel dingen over te vragen. Want eh, dat is zo uitgebreid en, eh, zo uh, groots opgezet. Zoveel verschillende dingen. Dat ik er meer wil over weten. En wie kunnen we dan wat beter vragen dan aan Hakim. Hakim, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat leuk dat je er bent, zeg, in de uitzending. Nou, dankjewel voor de uitnodiging. <laughs> ja. <laughs> Graag gedaan. Maar vertel eens, het Nestival. Dat is zo. Ik, ik, lees ze eh, op, de site. Maar vertel er iets over. Eh, over, het, over het Ja, en, en eh, natuurlijk ook over de inhoud. <laughs> nou, festival. Ik, ik, ben, ik weet het ook niet wat het woord betekent. Nee joh. <laughs> Je blijft de grappen maken hè? Nee, het heeft een nest, want het is hier een, een soort warme nest. Iedereen die komt, die zat warme nest. En, en mooi is, nest Nes betekent in mijn taal ook nes betekent volk, betekent mensen. Ah. En in Nederland zeggen ze hoe meer zielen, hoe meer... Nee, hoe meer, wat zeggen ze? Hoe meer zielen, hoe meer reuring. Of ja. meer vreugde. dat is het dus, vreugde, ja. Dat, nou ja, en, en, ik ik ben geboren in, in, in een land waar ja, hoe meer eh, zielen, hoe meer reuring. Ondanks dat we niet de middelen hadden die, die we nu hier hebben in Nederland. Nee. Uh, nou ja, en en, en ik, eh, cultuur is voor mij eigenlijk de, de, de, de redding. Eh, theater, muziek, film. En ik dacht, nou ja, dat is wat, wat, wat is het mooiste dan mensen bij elkaar brengen rondom uh, mooie dingen. Mooie, en dat is je gelukt. nou ja, ik hoop het wel. Want het, het weer, het weer is, is, is mooi. Wist het woord. de voorspellingen zijn mooi, want als vorige weekend was afgelopen weekend, dan was het, dan was het mislukt. Ja, dus maar de enige, gaat Ja, het gaat goed. De enige vijand voor eh, de Nederlander, wat de Nederlander <laughs> niet uit, niks aan kan doen, is het weer. Maar, het weer is nu eh, eh, goed, dus de rest moet, moet, moet gewoon lukken. Moet, dat gaat zeker lukken. Hakim, wanneer is het nou precies? Het is aanstaande vrijdag en zaterdag en dan komen allerlei nou, collega's van voor eh, jeugdvoorstellingen, de, Dirk Schelen, eh, eh, Wijnand Stomp, Samba Salat, ikzelf. En wat acrobaten, wat mensen van Cirque Bogen die komen ook. en ik zie zelfs op de site staan dat, dat er ook een bluesprogramma is zaterdagavond. Ja, een bluesprogramma, want we hebben hier in het theater sowieso de, de, twee jaar lang, nu al twee jaar, drie jaar, iedere, iedere laatste vrijdag van de maand een bluesavond. Eh, eh, uh, wordt geregeld door uh, de Haarlemse Bluesclub. En die gaan eh, twee dagen hier blues eh, eh, voor, de, voor de volwassenen. Plus ook niet alleen blues, maar ook andere muziek, popmuziek, uh, nou, belcanto muziek. Daar komt ook zelfs een Italiaan, die komt hier zingen. Daar zou een Algerijnse vrouw komen zingen, die zingt popmuziek. Maar helaas, dat gaat niet lukken, want de visum, nou ja, die is nog niet is niet geweigerd. Is niet rondgekomen. Is nog niet rond. Dus nee, ja. oké. Maar er blijft genoeg over, hè? Want het is van, voor, voor, voor, voor kinderen en volwassenen, zeg maar. Ja, voor kinderen, voor dus alle kinderen van 7 tot, tot, tot, tot 80 jaar. Dus jij nou, ook... daar, daar, daar val ik eh, net tussen. Wat, wat, wat, wat, <laughs> wat goed, dankjewel. Ik ga ook komen. Eh, dan is maar even nog de vraag van waar is het nou? Dat is bij de Korte versprongweg. Eh, tussen de, nou ja, Korte versprongweg, laten we zeggen bij oude, de oude, het oude terrein van de eh, Lieve de school Oh, daar. Eh, eh, ja, dat, is, dat was vroeger, ja, iedereen kent die school. dat is daar en in, in, het is rondom in, in het theater, en ook op het terrein. Nou. En al die mensen omheen daar doen ook mee. Dus ja, het is de eerste editie en ik hoop dat het een een, een, traditie eh, gaat worden eh, in, Nederland, zoals ik al zei in het begin. Hoe meer zielen, hoe, meer Cultuur, hoe meer cultuur, hoe meer vreugde. Nou, dat, dat gaan we zeker eh, zo doen. Dan nog even hoe laat begint het vrijdag? Het begint om drie uur de opening, zeg maar, voor, voor de, de, de, degenen die betrokken zijn. Juist. En daarna om vier uur denk ik zo rond 4 uur, kwart voor 4 begint het eh, eh, programma tot, tot s'avonds 11, 12 okay. uur. En zaterdag? Dan, zaterdag vanaf 12 uur. Vanaf 12 uur. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd. Eh, de mensen kunnen vooral nog even op circushakim.com kijken voor het programma, heb ik gezien. Ja. Daar kan je ook de kaarten bestellen? Ja, precies. En kan je dan de kaart eventueel ook nog aan de deur kopen? kan je ook aan de deur Nou, dus, dus er is geen... Als je eh, krijgen, kan hij altijd sluipen van de andere kant van de Kennetspot. <laughs> Oké, dus er is geen enkele reden om niet te komen. <laughs> Het Nestival uh, eh, van Circus Hakim. Eh, dit weekend, vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september. En we gaan het volgen en we hopen, Hakim, dat het een, een traditie gaat worden. Nou, dankjewel en eh, bedankt voor, eh, voor het aandacht geven aan het programma. En je bent welkom, inderdaad. En uh, nou ja, tot, tot, tot vrijdag of zaterdag. Ik ga denk ik zaterdag komen. Oké, dankjewel. Heel hartelijk dank.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 En als u dan nu even naar uw computer kijkt... dan kunt u de eerste aflevering van Baantje bekijken. <laughs> en ben ik fladder? Huh? Ben ik dan fladder? Ik wou jou eigenlijk baantjes laten zien. Baantje? Ja, tuurlijk. Of naar Uitendam. dit lijkt me... <laughs> of Buitendam, hoor heet die man. Die commissaris. Dat lijkt wel een mooie rol voor jou. Je bent geen tijd voor nieuws nu. Truitenkok. <laughs> Dank je, Ruud. Goed, maar we gaan naar het NOS van 1 uur, dames en heren. En daarna voor Ron de première van de 5 minuten van de Sidekick. Komt goed. Ja nou, ik ben benieuwd. Ja, je weet niet wat het gaat De andere twee sidekicks hebben we tot nu toe heel erg leuk aangepakt. Dus... Oh, je legt die lat wel heel ja, dat, dat moet ook. Een beetje stimulatie, hoor Hè? Pardon? Hé, hey, maar we gaan naar het nieuws. En ik eh, spreek je straks. Tot straks. Na het nieuws. Tot zo.